op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. een Line afkomstig uit Australië. En eh, ze, behoeren, eh, ze boeren, moet ik zeggen, behoorlijk goed daar. Radio 5 Leen, goedenavond. De Indy 501 met Rob de Geel aangenaam. Ehm, ik was eigenlijk nog niet helemaal, eh, helemaal klaar voor dit moment. Ehm, maar misschien kunnen we met z'n allen eventjes bepalen waar we zin in hebben als, als volgende plaat. Kan ik wel eventjes vertellen dat we weer een leuke top 10 hebben samengesteld voor vanavond in de Indy 501. Namelijk de top 10 raarste plaatsnamen in Nederland. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd eh, wat jij nou een rare plaatsnaam eh, vindt in Nederland. Je kunt het even mailen naar mij. Wellicht dat ik het straks nog even meeneem. Dat we een top 11, top 12 of misschien wel een top 100 van maken. Studio radio Dat is het adres waar je het naartoe kunt sturen. En dat kan straks ook voor eh, de live or live artiest. Ik laat straks twee fragmenten horen van twee artiesten. Die de komende zeven dagen op een Nederlands podium hun ding gaan doen. En ehm, ja, jij kan dan bepalen welke artiest we in zijn geheel gaan draaien. Ehm, ja, en dat is een Nederlander en een Ier. Kees Mayfield gaat het opnemen tegen Luca Bloem. Ehm, en dit komt ook uit Nederland. Het is Freeze, een van de grootste hip-hop talenten die ons landje, ons kikkerlandje rijk is. Hier is 24 uur, 501. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek reclame vraagt geld voor mensen die leven met kanker. En mijn kids Rwanda. Een levensstandaard is pas slecht als je dat aanpaart. Maar wat is dat waard wanneer je doodgaat op een brancard? De moeder van mijn kleine noemt me niets meer. Zie in wat ze bedoelt als ik gepakt word door politie of justitie. Maar fok met roze witte enveloppen met de post. Verder heb ik niet te klagen toch, ik bedoel ik ben er nog Sterker nog, ik ben gezond Mijn zoons houden van papa, mama neemt liever afstand Ik snap dat, je iets moet doen, fuck een lege koelkast Mee geluk niet met materie, maar vaak loopt het parallel In de ogen van een kind van zes en dat is weer Een beetje bierie op de grond van Zakaria en mijn Matti Tifi Rust en vrede, dat ik je mis dat is zo'n understatement 24 uur 24 uur ik zit op de bank, koffie in mijn hand, fokt op mijn steeds. Zou het komen door de koffie, kijk weer. Een reclame zegt mijn geld te lenen. Tegen vaste maandlasten en een lage premie. Nu zit ik jarenlang vast in een lening. We gaan niet meer naar de zee, man, maar naar de pc of kopen online via PayPal. Sinds we online socializen zijn we eenzaam. Mannen opletten, design maakt je traceerbaar. Plus, YouTube, een huis wordt gebruikt als bewijs. Hebben via de satellieten kijken je huiskamer en tuin, badkamer en chips. Google Earth Street View zoomt in tot op de kleur van je string. Maar ik maak me niet druk, ik maak mezelf gelukkiger. Elke dag is één op zich 24 uur. Maar niemand die kan mogen zien vanaf hier. Nee, niemand die kan mogen zien vanaf hier. Nee, nee, op zich 24 uur. Maar niemand die kan mogen zien vanaf hier. Nee, niemand die kan mogen zien vanaf hier. 24 uur dat mijn taak om iets te maken van mijn dagen. Maar goed, ik ben er nog, dus wat heb ik te klagen? 24 uur, 24 uur. Ik zie het als mijn taak om iets te maken van mijn dagen. Maar goed, ik ben er nog, dus wat heb ik te klagen? 24, 24 uur. Ik zie het als mijn taak om iets te maken van mijn dagen. from your brain to your heart. I know it's cozy there, but I am petrified to start. I slide my hand across the table so to graze your arm. I'm moving slowly, for I dare not want to cause alarm. No, oh, oh, oh, no, no. Oh, here we go. bij dit mooie weer hoort muziek eh, ja, waar je eh, er nog meer zin in van krijgt. Oftewel de Spring Standards en Here We Go, een ehm, driekoppige folk rockband uit New York City. Uh, roodharig kan ik er nog bij vermelden. En ze gaan deze lente gaan ze hun ehm, tweede EP en uh, ja, derde album uitbrengen. Getiteld eh, The Yellow Gold Double EP. Ze brachten eh, twee jaar geleden Would Things Be Different uit. En in 2008 begonnen ze hun muzikale carrière met een EP'tje No One Will Know. Ehm, dit nummer wat je zojuist hoorde is getiteld Here We Go. En ik kan je daarbij vertellen, het staat op geen van hun albums. Dus het is een zogeheten non-album track. Ehm, en eh, we hebben ook eh, muziek binnengekregen van eh, Gary. Gary dacht, laat ik slim zijn, laat ik even een artiestennaam uitkiezen die moeilijk te googlen is. Maar ik heb toch wat informatie over ze gevonden hoor, zal ik zo meteen even met je delen. Maar dit is ook echt van die zomerse muziek. Het hele album trouwens, echt de ideale soundtrack voor de komende zomer. Waarbij we natuurlijk op goed weer hopen. Dat eh, wil laten zeggen, eh, het, weer dat we meestal in het voorjaar hebben, dat dat eh, doortrekt tot in medio augustus. Gary op 5 Lane en Comets Raining. moet je weten of een beetje die zulke prachtige muziek uit, eh, uitbrengt. The Comments Raining, Love, Low Air Pressure. Jord Gary, ze zijn afkomstig uit Duitsland. En zijn nu bezig met een tournee die tot eh, ver in mei eh, hun dagelijks van inkomen voorziet. Dus het gaat lekker met de jongens. Zeker met het mooie weer dat inmiddels ja, echt begonnen is. En ik hoop dat het nog een tijdje gaat duren. Want het koude weer, het koude natte weer, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee naar die horrorwinter waar we mee te maken hadden. is Radio 501. Destination Love Loveland. your confidence. So sexy. Let me make you feel beautiful. Listen, baby. Let me pamper, spoil you. Let me be the one to never take you down. I only wanna build you up, baby. Let me give you the utmost loyalty, loyalty. They treat you like royalty, royalty. Let me, yeah. Come on, man. Come on. black card out for you, baby. Let me tell my homies because of you. Oh, because of you. That I'll no longer be the player I was. No, no. no. Ooh, let me have my way with your anatomy. Give your passion and pleasure. Sexual. And sensitivity. Yeah. Most loyalty, loyalty. Like a queen, like royalty, royalty. Cause you deserve and you're worth it. So hey, oh, bro, come on. You know I want you, baby. So let me, let me, let me be the one. Yeah, yeah. not him or them or they. I'm Snoop Eastwood, come and make my day. Papa, pack your bags and let's get away to a place and space where you my babe. You never been. Tell me, have you ever been flown out to a state of mind where it's blown out? and stages for show. More pages to go, but if you read between them lines, leaving bad times behind. Back sipping that wine, and I finally made you mine. I take you out to my mama house then wife you out in due time. Don't that sound elegant to your brain cells? Left hand, now tell me how that ring feels. I'm still your main, gon' stay the same, can't change. Let me be the one that's my campaign, champagne. Pop that, hit that, get that, got that, stop that. Only wanna give you love and smile. No more pain. I wanna love you, baby. I can wel een van mijn favoriete ontdekkingen van de laatste tijd hoor. Raheem Devon. Hier doet hij samen met Snoop Dogg en Be The One op Radio 5 alleen. We zijn toegekomen aan het, eh, ja, het steeds populair wordende onderdeel van de Indie One getiteld De Top 10. En vanavond de top 10 meest rare plaatsnamen in Nederland. En eh, ja, laten we dan maar beginnen met nummer 10 gelijk hè. Het plaatje raar. Kan niet ontbreken in deze top 10. het eh, bevindt zich in de gemeente, gemeente Meersen. Dan op nummer 9 hebben we het plaatsje Rectum. Je zult er maar wonen in de gemeente Wierden. Op nummer 8 Boerenhol in de gemeente Sluis. Op nummer 7 het uh, overbekende Sex Bierum in Friesland. Nummer 6 Hongerige Wolf in de gemeente Rijderland. En ook eh, bekend op nummer 5 Waspik, de gemeente Waalwijk. Op nummer 4 vinden wij het Nederlandse plaatsje Gaarkeuken. En wat dacht je van nummer 3? Je zult maar in Kuttingen wonen. Of dacht je als je in de buurt van eh, of in de gemeente Eemsmond woont, in het plaatsje Doodstil? Vraag me af of er ooit nog wel eens iets gebeurt. Maar de onbetwiste nummer 1 in de top 10 van de meest rare plaatsnamen in Nederland. Dat is het plaatsje Poepershoek. symmetry of people and mag dan in Poepershoek wonen, maar het is wel mijn stad. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Nou, daar kunnen we allemaal over meepraten, hè? Thank you so much. Rebecca Pronsky. Ze komt uit eh, New York City. Ik heb wel eens eh, contact met haar gehad. Want eh, ze was, ik meen, februari in Nederland. En ze zocht nog een plekje om op te treden. Dus heb ik ergens in november gezegd van... Ja kom maar langs. Maar ja, natuurlijk, eh, zoals ik ben, heb ik dat eh, contact ook weer laten verwateren. En is Rebecca helaas nog niet langs geweest bij Radio alleen. Maar wie weet gaat het dit jaar of volgend jaar eh, toch nog gebeuren. We draaien in ieder geval wel haar muziek hier op deze radiozender. We zijn aangekomen bij het volgende onderdeel van de Indie 501 Live or Live. Twee artiesten die gaan het tegen elkaar opnemen in strijd voor zendtijd. ze staan allebei op een Nederlands podium de komende zeven dagen. De eerste artiest is uh, helemaal afkomstig uit Ierland uh, hier afgereisd. Het is uh, Luca Bloom. She has the sweetest smile and the gentlest time. Ik heb het hem nog niet helemaal gehoord, dus ik weet niet zo goed wat ik met deze titel aan moet. Eh, Black is the color. Ik hoop dat Luca het in een eh, positieve vorm eh, tot jou gaat brengen. Als je op hem gaat kiezen via Studio Radio 501nl Want je kunt ook kiezen voor onze Volendamse held Kees Mayfield. You should have seen the way you danced. Danced. Ja, Amerikaanse versie. Oh, dus laat mij even weten via studio radio 501nl waar jouw voorkeur naar uitgaat. Is het keuze nummer 1 Luca Bloem of keuze nummer 2 Kees Mayfield? En om in de traditie van Luca Bloem's Black is the Color te blijven is hier Niak op Radio 501 en Africans. took all we had possessed. They have to take the abuse and they, of course, our present state within children history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lied to blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. in us Radio 5 alleen, platform voor onbekend talent. En dat is dit ook, eh, al zal dat niet lang meer op zich laten wachten, denk ik, uh, voordat dit doorbreekt. Madison Park, Jordan Sunrise, de Samuel van den Berg remix. En die kennen we natuurlijk nog wel, hè? die heeft hier ook nog wel eh, gedraaid op de zaterdagavond bij Radio 5 alleen. Beats at 501. We gaan eh, ja, nog meer onbekend eh, talent draaien. Het is de band GPR. Ik kreeg namelijk een verzoekje binnen of ik wat meer bluesmuziek eh, wilde draaien op donderdagavond. Nou, dit heeft er wel wat van weg. En deze meneer heeft ook wel het een en ander te melden. Verzoekjes zijn welkom. Studio at radio501.nl. Hier is I Just Got Something To Say. In the old town. Here the dogs barking. The creature can just describe. From the moment I saw it, I knew it had to die, had to die babe. all the time. So that was my target, a job to take on me, to take on me. Say. something to lose. I got something to say. At a saving. I got something to say. I got something to lose. I got something to say. A week or so later, I took my advantage yet it's try to destroy. The certain creature, I wanted burn that beast, yet that beast is beside me. I want to kill the beast, yes, to kill the beast. je wat te zeggen hebt, zeg het dan ook gewoon. Maar misschien komt dat eh, op het volgende plaatje uit. Moeten ze nog een beetje warm draaien. GPR op Radio 5 Leng En I got something to say. De Stones nu, Start Me Up en zometeen de plaat voor je hoofd op Radio 5 Leng Oh, en of ik door intro's, mag, of ik daar doorheen mag praten? Ja, dat mag ik. Ik mag zelfs door platen heen praten hier. eventjes de plaat van je hoofd op Radio 5 alleen. Dudets en Dance All Day. Morgenavond wordt die weer bekendgemaakt. Uh, ergens tussen 8 en 10. Volgens mij is het eh, tegenwoordig omstreeks 9 uur. Je kunt dan naar uh, On The Rocks luisteren van Arwin Tamminga. En hoorde ik hem nou laatste programma afsluiten met California Dreaming. Zal ik dat ook gewoon even doen met, met het eerste uur van de Indie 501. Op deze heerlijke donderdagavond. Lentebriesje waait door het land. Ik ga Armin wel even overtreffen hoor. Ik ga het live zingen. California Dreaming op 501. All <coughs> the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. ik vond het lekker gaan. Laat even weten wat jij ervan vond. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. From the bottom to the top When you hear the beat, go let me go. one eye. platenmeester, de porno, Nemesea en Afterlife op alleen. En we begonnen ook al met zo'n fijne. Miles Bunny en B. Lewis, Bottom to Tappen, tweede uur van de Indie 501. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. Ik ben nog tot eh, tien uur eh, vanavond bij jou. Daarna non-stop hip-hop op eh, Radio Radio alleen, want Gio heeft zich afgemeld. Vanwege een onbekende reden. Maar we gaan daarom niet minder hip-hop draaien op deze zender hoor. Bijvoorbeeld Maverick Saber. Concrete tower blocks, this rain don't seem to stop. I'm trapped in these chains, stuck in queues for jobs. I know that I ain't got no. I pray for a change, but change don't seem to come. my faith don't feel enough, no. Cause it's here. enough, no. Cause it's Binnengekomen via musicradio 51nl Panic City, Feel Alive. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. En het is tijd om bekend te maken wie Live or Live gewonnen heeft. En Case Mayfield is a winner. You should have seen the way you danced. A danced, Amerikaanse versie is het, hè? I see the smokestacks in my periphery. I've been overtime spewing the residue of the working class's faith in democracy. Church house, children on that bank, no Attracting folk would give me some money, Lord, yeah. Three-piece snack is riding on a three-minute song with that horsehair. Selling out for the subwoofers, but bumping, hollering about I'm home. I go for treason if that will increase my pay because I'm under the spell of the hand. Give me my share, please, man. Twenty-five years to life, the new degree, new occupation can't quantify the desperation nailing the hungry and the beaten all across the dreamy USA. The ball is under the spell. The handout. Give me my share. Oh Lord, give me my share. heard the pleasing cries. Give me a voice, uh, give me my mind back, uh, give me the floor, uh, give me some room. No, and I gotta take it. Take, it, take it, take it. I heard the pleasing cries. Make me the choice. Let me in the cast. Uh huh. Give my poor son and daughter a pass. You gotta take it. Gotta take it. Sometimes you got to ask yourself, what am I feeding on? What am I stepping in? What am I giving up? Giving up? cash. I go for treason if that it will increase my pay because I'm under. En dat hij echt weer eh, officiële dingen uit zou brengen. Cody Chestnut. Op jouw radio 501. Het is goed dat ik af en toe nog even de, de Twitter ook uh, bijhoud. Want er stond in dat ik ja, een bepaalde artiest ging draaien. Dus daar moet ik dan ook maar eventjes aan voldoen. Ik heb alleen nog niet de artiestennaam geoefend. Marinho, J16 Music K. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hier is Betere Tijd op jouw Radio 501. Yeah. Ray ah. 60 Music, Ray spoil, Maruno. lijden op mijn pad. Hoeveel tegenslagen moet ik nog verwerken? Ik ben het Heer, vergeef me van mijn zonde. Vergeef me schuldenaren. Belofte maakt Jozef, dat heb ik ervaren. En liefde maakte me blind, maar ik zie me die waren. Yeah, en zie me misgunnen staren. Van waar al die acties kunt u dat aan mij verklaren? Stoppen vragen en geen antwoord, maar ik moet een klusje klaren in mijn nek, maar echt niets te verklaren. Nee, nee, niets te verklaren. Te veel woede in me, dus ik praat met gevaren. Op zakken op de weg, ja, ik ken de gevaren. Maar een stemmen in mijn hoofd, hoe kan ik ooit de rust bewaren? Yeah, nu zit ik zondags in de kerk. Ik heb mijn rust gevonden, dus ik weet dat het werkt. We vinden op de straat en wat vaker op het werk. Van binnen nog steeds zwak, maar van buiten ben ik sterk. Hell yeah, tot de dag dat ik sterf. Klim ik op die berg en op zakken heb verwerkt. Leef ik voor muziek dat heb je wel gemerkt, met de tijd wordt het beter, want dit is mijn tijdperk. Dus hou me focus op mijn droom, want mijn tijd is beperkt, maar geen beperking. mijn lemmering. de wereld is van jou en ik zit er middenin. Ik heb een lot van de liefde, wat de kaas dat ik win. Ja, de kans dat ik win, de kans zit erin, maar ik zie de tijd blind. Dus drink ik op een betere tijd en neem ik even de tijd voordat morgen weer begint. Hey, holla at boy. That's what I do all day, every day. J60 music. Team hoe ben voor de movement. Dus Elke keer hoop ik weer op een betere tijd. Dus neem ik even de tijd en doe het stapel vooruit. Ik kijk niet meer achteruit. Ik heb mijn focus op de movement en de movement is wit. Dus mijn movement is right. Elke keer hoop ik weer op een betere tijd. Dus neem ik even de tijd en doe het stapel vooruit. Ik kijk niet meer achteruit. Ik heb mijn focus op de movement en de movement is wit. Dus mijn movement is right. Right, right. J16 Music dus, Marunjo. Marunjo, je moet maar eens langskomen hier eh, bij de Radio 501 Studio. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De Donderdisk. Radio 501. Lars is back, Bruce Springsteen. En zijn nieuwe album getiteld Wrecking Ball. En hij neemt dus voor het ons allemaal eh, op die in de working class eh, zich eh, het schomperswerk. We take care of our own, radio 501. Het is tijd voor een beetje doe vind ik wel. het zijn de Overtones, nieuw bandje uit Engeland. Het is een, zogeheten vocal harmony group. Ik vraag me alleen af, als je ehm, een vocal harmony group bent, waarom maak je gebruik van de autotune? why when we fall in love, all we wanna do is play it cool. And all the words we never say, nobody ever wants to be the fool. But I couldn't see the sense in that. a book, so you ain't gotta read between the lines. Ain't gotta read between the lines. I may as well just say it all. You know exactly what is on my mind. Girl, you know what's on my mind. So you gotta know just where I'm at. Oh yeah. watch kinda harsh, trooper. Put my people's first, it's subject to illegal search. Lead them like Israelites of a Hebrew's birth. Out there like Saigon, alien life form. Icon, strikes you like a python. Is the mic gone? amazing to catch a sight upon. Praise him till day's end, then see the light of dawn. Cats out the bag, Stuart Lee, do it, brutally. Get used to me, Carrington black and beautifully. Foul usually, Arab for Stuart T. Boom back from the basement, brings out the cool in me. Seen it in disco, proceed to sicko. Proceed at your own risk, though. Or take heed and get go. Living life and deeply breathe a bit slow. When suns embrace heat in the bitter cold. Yo, freeze at 32 degrees if you're gonna chill. Or take heed as I bleed if you wanna build. Eat at his peak, beat the Fahrenheit. Against leeches and parasites, struggle for peace and paradise. paradise chapter's like Deuteronomy. Crumbling nation from a shattered economy. God make all things new. shall pass away. First you walk a righteous path, though you rather stray. I was born in Ramadan 1398. After Hijra, my fitra dominates. tall, I got food on a plate. That's a gift from Allah. Some dudes wanna hate, I'm grateful. Right down to the bone marrow. I'm seeing false scars like the corpse of Pharaoh in the course of battle. There's casualties of war, Eric being raw, tragedies and more. I see starving Somalis and killings in the party of Imam Mali and Bahrain. From the army of the Saudis taking aim. I got it on my brain, part of me. Poetry's a part of me. A beat that I'm writing it. My favorite MCs from the streets to enlightenment. Like a jack or a Trump snatcher. I'm not a backpacker. It's tired of these dumb rappers. Freeze at 32 degrees if you're gonna chill. what's take heed as I bleed if you wanna build. He that is peak the Fahrenheit against leeches and parasites, striving for peace and paradise. Verses and chapters like Deuteronomy, crumbling nation from a shattered economy. God make all things new, that ocean pass away. Pray you walk a righteous path, though you rather stray. Play dirty Rather for mercy. OG validated before the age of 30. In the time of decline, if you can't see the signs, you gotta be blind. Can't lie, I'm anti though. Read my mind through evaluation. Now they should ask the calculation. You could be gone in a heart's palpitation. Wolves at the mouth salivating. A date with figure alloy embracing salvation. Of the crucifixion is fiction, and the calendar is based on events that never happened. Clever rapping, I can preach a mass. And visit in the tomb of El Haj Malik Shabbat Shaheed. You need to fast at least 30 days a year. I can teach a class. Jesus never died, but he is coming back. In the last days, we just pray we on the right track. Yo, freeze at 32 degrees if you're gonna chill. Well, take heed as I bleed if you wanna build. Eat at his peak, beat the Fahrenheit. Against leeches and parasites, striving for peace and paradise. Fantastisch album, ik kan niet anders zeggen. Divine Power Culture. Black Medina 5 Lane en Freeze. Uh, Misschien kun je dat nog herinneren van eh, uit de tijd dat je nog uh, Mime of Ice keek op de zaterdagavond, zij is altijd freeze. En eh, ja, op dit nummer doet uh, Black Medine alsof zij de politie zijn. We zijn aangekomen bij het populaire onderdeel Soul Omdat Het Kan. Ik ben weer even gaan strijden tussen de singeltjes die ik heb. Ik kwam bij uh, Jesse Johnson. Eh, het nummer eh, Left Out is de A-kant van de 45 toeren single. Uitgebracht door het Old Town label dat bestond van 1952 tot en met 1966. En als je ja, dan kijkt in die historie van het Old Town label, die hadden echt memorabele artiesten. Zoals Arthur Prysock, The Volumes, Donald Hyde, The Fiestas, The Gypsies. Wie kent ze niet? En als je nou dit ene singeltje in je bezit hebt van Jesse Johnson en Left Out, zoals ik dan ben je een rijk man. 1200 dollar, wilt u het even aftikken? elk vuur en verdomme. Les heb die twee jongens meent wat ze moeten leren. Dat het met mensen heel vaak net zo is als met slangen en met veren. Ah, ze Daniel Lohuis. het beste wat hij een jaar heeft gemaakt. Ze binnen benauwde voor jou, Azie Verreur. Radio 5 alleen nog een kleine 10 minuten de Indie 501. Mijn naam is Rob de Griel, aangenaam. En eh, straks na tienen non-stop hip-hop muziek op deze zender. Gio heeft zich eh, afgemeld eh, voor vanavond. Om een nog onbekende reden. Maar het betekent niet dat we minder hip-hop gaan draaien voor jullie natuurlijk. Voor de vaste fans die altijd inschakelen tussen 10 en spookuur op deze daverende donderdag. And goes like it fits and this spells like the weather. And it blows like it knows what's going wrong, like it's clever. As a name, oh, but the name goes unspoken. twisted and broken. So soldier on, soldier on, soldier on. Snack machine, muted screams of an old regime, and then I something gets in, the night shit gets in were fast asleep. We were so fast asleep. But you woke up, you woke up from the strangest dream that an old machine could ever know. Would ever know. Would ever. drag it close to the ocean and explode in a steam heat fevered cyclical motion. name? But the name goes unspoken. It's in vain, cause the language is broken. Zullen we dat dan nou weer bedoelen, hè, die Walter Trout? Dat hij een loaded gun heeft. En dat was hem dan wat mij betreft de Indie eh, 501 voor deze eh, volgens mij 101ste daverende donderdag op eh, Radio 501. Zometeen heerlijke non-stop hip muziek tot aan uh, spookuur. volgende week is ongetwijfeld Gio de weer om jou met nog meer nieuwe tracks te verblijden. En een kleine verrassing, ik ben er volgende week ook weer. Tot dan, hoi!